9 uur. Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. De executie van twee Australiërs in Indonesië is een stap dichterbij gekomen. De twee zijn veroordeeld voor drugsmokkel. Ze zijn nu overgebracht naar de gevangenis waar ze voor het vuurpeloton worden gezet. Ondanks druk van Australië houdt de Indonesische president Widodo vast aan het uitvoeren van de doodstraf. Eerder dit jaar werd in Indonesië een Nederlander geëxecuteerd. De bosbranden rond Kaapstad in Zuid-Afrika breiden zich steeds verder uit. Mensen in buitenwijken zijn geëvacueerd en verscheidene huizen zijn al door het vuur verwoest. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Gisteren voeden er 14 branden tegelijk in een gebied bij Kaapstad dat werelderfgoed is en veel bezocht wordt door toeristen. Het vuur wordt bestreden door zeker 400 brandweermensen. Belangenclubs sturen vandaag een brandbrief aan de Tweede Kamer over de hulp aan kinderen die veel zorg nodig hebben op school. Ze zeggen dat zorgverzekeraars niet betalen voor begeleiding in de klas, terwijl dat wel hun taak is. Zeker 2000 kinderen komen nu in de knel. De gemeente en de zorgverzekeraars wijzen naar elkaar voor betaling. Enkele honderden mensen hebben gisteravond in Heerlen stilgestaan bij de gewelddadige dood van de zevenjarige Papillon. Bij de flat in Heerlen waar de jongen met zijn moeder woonde werd een herdenking gehouden. De jongen werd zondag gevonden. Hij is vermoedelijk door zijn moeder gedood. Zij zit vast en wordt vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. commissaris de KNVB heeft in de competitie FC Twente drie punten in mindering gebracht... omdat de club de zaken financieel nog steeds niet op orde heeft. FC Twente is volgens de KNVB voor de tweede keer afspraken niet nagekomen... rond een plan van aanpak. De eerste keer kreeg FC Twente nog een publieke waarschuwing... en nu worden er drie winstpunten afgetrokken. Het weer, geregeld zon, maar ook wat wolken. Vanochtend in het noorden een bui. Vanmiddag meer buien met kans op hagel en onweer. Het wordt 7 of 8 graden en dan staat een stevige westelijke wind. Morgen droog met geregeld zon. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De John van de ANWB. Er staan nog files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam... bij knooppunt Hoevelaken 3 kilometer en bij Inbrugge 4 kilometer... Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht bij Kerkdriel 4 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A4 daarna richting Amsterdam bij knooppunt Batuverdorp 3 kilometer. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Batuverdorp 5 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen knooppunt Watergraafsmeer en de afrit Rai 4 kilometer. A15 Rotterdam richting Europoort bij Rozenburg 2 kilometer. De linkerrijstrook staat dicht. A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij knooppunt Kleinpolderplein 4 kilometer. En richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 3 kilometer. En de N456 Zevenhuizen Gouda is in beide richtingen tussen de A12 en de A20 nog altijd afgesloten.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 Lady, let's move. picture of taking our week. Your body's shiny as diamond, your heart is strong as gold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forgetting will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. you know this? Your body's shiny as diamond, your heart is strong as gold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forget him will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. wife. You made a great escape, so now you are safe. Cause you never caved and you never would. You hope the world will take care of business when Kanye even made him famous. But how the world is taking care of business when Kanye is around and free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right.